12 uur. Clemens Peters met het NOS Journaal. Amerikaanse veiligheidsdiensten hebben deze week een brief onderschept... die het dodelijke gif ricine bevatte. De brief was afkomstig uit Canada en gericht aan president Trump... melden meerdere Amerikaanse media. Het gif werd ontdekt bij een controle. De FBI zegt dat de openbare veiligheid voor zover bekend niet in het geding is geweest. Ricine is een gif dat uit de bonen van de tropische wonderolieboom kan worden gewonnen. Het kan iemand binnen 36 tot 72 uur doden en er is geen tegengif bekend. In Utrecht zijn de afgelopen avond vier parken ontruimd omdat het er te druk was. De politie en de gemeentelijke ordehandhavers vroegen de bezoekers om de parken te verlaten. En volgens de gemeente is dat goed en rustig verlopen. Vijf medewerkers van het Sint-Antonius ziekenhuis in Nieuwegein zijn besmet met het coronavirus. De vijf werken op de verpleegafdeling chirurgie. En daar worden nu tijdelijk geen nieuwe patiënten meer opgenomen. Ook in het UMC in Groningen zijn de afgelopen week opnieuw besmettingen vastgesteld. Het gaat om 20 medewerkers en studenten. Ook de GGD's in Rotterdam, Utrecht en Hollands Midden beperken het contactonderzoek bij mensen met een coronabesmetting. Die moeten voorlopig zelf hun nauwe contacten informeren en adviseren om in quarantaine te gaan. Door alle drukte is er niet genoeg personeel beschikbaar en daarom belt de GGD alleen nog de risicogevallen. In totaal hebben zeker 10 van de 25 GGD's in Nederland het contactonderzoek na vandaag ingeperkt. In de Eredivisie heeft PSV thuis op het nippertje gewonnen van FC Emmen. Pas in de blessuretijd viel het winnende doelpunt van invaller Romero. Het werd 2-1. Eerder op de avond was Vitesse met 2-0 te sterk voor Sparta. In Alkmaar werd het 1-1 bij AZ tegen Pek Zwolle. In Sittard verloor Fortuna thuis met 3-1 van Heerenveen.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 could do. Climbing the mountain from each side to explore. Now the roads bend together. To intersect once more. save you. Writing is the ultimate psychiatrist. It is the last expectation, the last explanation. That's what it is. last expectation, the last explanation. That's what it is.